Hoe Tamar in de berm terecht is gekomen is onduidelijk. De Duitse bestuurder zegt dat hij haar niet heeft gezien, omdat hij op zijn navigatie keek. Volgens het OM kan hij niet worden vervolgd. Hij zou niet roekeloos of veel te hard hebben gereden. Wel staat vast dat hij niet goed oplette en daarom krijgt hij een boete van 1500 euro. Iedereen uit de vorige eeuw mag nu een prikafspraak maken. Demissionair minister De Jonge twitterde net weer een nieuw jaartal. 1999 is aan de beurt. Victoria's Secret gaat het anders doen. Het lingeriemerk kreeg de laatste jaren kritiek omdat het niet divers zou zijn en de perfecte modellen geen realistisch beeld van het vrouwelijk lichaam zouden geven. Voor een nieuw imago gaat Victoria's Secret voetballer Megan Rapinoe inzetten... en een Indiase actrice en LHBTI-activist. Nog tien uur en dan trapt Oranje af in de Johan Cruijff Arena. Daar mogen na testen supporters bij zijn. Maar ook als de coronaregels volgende week worden versoepeld... gaat het stadion niet meer mensen binnenlaten. Voor de achtste finale op 26 juni is het gewoon niet haalbaar, zegt de EK-toernooi-directeur. Nee, dat zou net te vroeg zijn voor ons. Hè. Ook omdat mensen wel getest moeten worden en omdat die kaarten natuurlijk ook verkocht moeten worden en weggezet moeten worden. In andere EK-steden zitten de stadions voller dan hier. Daar kijkt hij best jaloers naar. Ja, deels wel. Maar aan de andere kant heb ik ook afgelopen jaar wel dat afgeleerd om zo te denken. En ik, ik heb in geen jaren het Wilhelmus zo hard horen zingen mhm. als, eh, als afgelopen zondag. Dus eh, wat dat betreft eh, was de beleving geweldig. Als Oranje doorgaat staan ze trouwens sowieso niet in de arena. Het weer op veel plaatsen nu een mix van zon en wolken. In de loop van de dag steeds meer zon en warm, 29 tot 35 graden.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 Fill me up inside. I wanna hold you, babe. So let me squeeze you. Don't you know that I'll be on my knees for you, baby? Ooh, baby, I am not your Casanova. see you, do you time and time again I can't let you go I need you, I want you Just stay right here with me Baby, I never knew love Till you came along Casanova I am not your Casanova Me and Romeo have never been friends Can't you see how much I love see you your time and time again maakt zijn naam waar.